7 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Verpleeghuizen hebben sinds begin maart al geprobeerd hun personeel te laten testen op het coronavirus, maar werden geweigerd door laboratoria. Dat heeft onderzoeksplatform Investico uitgezocht voor Trouw, het Radio 1-programma Argos en De Groene Amsterdammer. Zelfs toen half maart bezoek aan verpleeghuizen werd verboden vanwege besmettingsgevaar, werd het personeel niet getest, terwijl er wel capaciteit was. Alleen was niet duidelijk welke laboratoria genoeg ruimte hadden om te testen en werden testen geweigerd omdat die niet mochten volgens de richtlijnen van het RIVM. De touringcarsector wil openbaar vervoerbedrijven helpen door bussen beschikbaar te stellen. Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft dat laten weten aan staatssecretaris Van Veldhoven. Volgens de branche staan momenteel vrijwel alle touringcars stil door, het, door de coronacrisis. Door bussen in te zetten kan de drukte in het OV worden verminderd en kunnen ondernemers hun verloren jaar nog een beetje goed maken, zegt de branche. In Brazilië zijn het afgelopen etmaal 751 nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Nog niet eerder werden er zoveel doden geteld. Het vorige record werd woensdag gevestigd, toen waren het er 615. Er zijn nu bijna 10.000 Brazilianen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Domteur en illusionist Roy Horn is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Horn was bekend van het duo Siegfried en Roy, dat wereldberoemd werd door grote theatershows met witte tijgers en leeuwen in Las Vegas. In 2003 hij, overleefde hij ternauwernood een aanval door een van zijn dieren. Roy Horn was 75 jaar. En het weer, veel zon, wat dunne wolkenvelden. In het zuiden van Limburg een kleine kans op een bui. Het wordt 20 graden in het noorden tot 26 plaatselijk in het zuidoosten. Morgen in de loop van de dag een stevige noordenwind en toenemende kans op buien.